Mark Hokker met het NOS-journaal. Burgemeester Abu Talib van Rotterdam is tegen een aparte opvang van homoseksuele asielzoekers. In het programma College Tour zegt hij dat het apart zetten van homo's een verkeerd signaal uitzendt en ontoelaatbaar is. De PvdA-burgemeester keert zich daarmee tegen de Tweede Kamerfractie van de partij... die gisteren voor een motie stemde om homoseksuele asielzoekers die lastig worden gevallen op aparte plaatsen op te vangen. De VN-veiligheidsraad heeft de strengste sancties in 20 jaar afgekondigd tegen Noord-Korea. Een resolutie daarover is unaniem aanvaard. De strafmaatregelen houden in dat alle goederen die Noord-Korea in of uitvoert zullen worden gecontroleerd. Zo mogen landen geen kolen, ijzer en ijzererts naar Noord-Korea brengen, omdat die gebruikt kunnen worden voor het nucleaire of raketprogramma van Pyongyang. De Mexicaanse drugsbaas Joaquin Guzman, alias El Chapo, wil zo snel mogelijk worden uitgeleverd aan de VS. Hij heeft zijn advocaten opdracht gegeven de onderhandelingen daarover te beginnen. Guzman verzette zich eerder nog tegen uitlevering, maar volgens zijn advocaat is hij inmiddels gebroken door het strenge gevangenisregime. Zo zou Guzman om de vier uur worden gewekt, omdat hij al twee keer eerder is ontsnapt. Een man die vorig jaar zijn ex-zwager doodschoot in Amsterdam krijgt geen celstraf. Volgens de rechter was er sprake van noodweer. De man schoot zijn ex-zwager dood tijdens een ruzie in de portiek voor de woning van zijn zus. Het wapen had hij afgepakt van het slachtoffer. Het Openbaar Ministerie had 14 jaar cel geëist tegen de man... omdat hij zijn ex-zwager met voorbedachte raden zou hebben doodgeschoten. Het weer, lokaal zijn er nog felle buien met kans op onweer en hagel. Vannacht in het oosten en zuidoosten mogelijk sneeuw bij temperaturen rond het vriespunt.